Veenhuizen op het Drentse platteland. Een baaiers met veel zorg en trammeland. Je hebt voor niet één vent iets goeds gedaan. Dus jongens, laten wij daarom maar gaan. Veenhuizen is voor elke pink een held. Hij die zat weet het ook zelf wel. Je directeur deed weinig goeds voor mij. Hij liet mij op verzoek nog niet in vrij. Beenhuizen met je waardeloos systeem. Waar elke kerel tucht en ik omheen. Mij hadden ze daar drie jaar aan de lijn. Zoiets dat vreet aan je en doet ook pijn huizen op het Drentse platteland. Een baas met veel zorg en trammeland. Je hebt voor niet één vent iets goeds gedaan. Dus jongens, laten wij daarom maar gaan. huizen zonder wacht en zonder deur. Stelt iedereen die vluchten wil teleur. Je openheid deed velen van ons hopen. Als hij tenminste heel, heel hard kan lopen. Veenhuizen huizen op het Drentse platteland. Een is met veel zorgen trammeland. Het voor niet één bent iets goed gedaan. Dus jongens, laten wij daarom maar gaan.